Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In België is een auto vol op carnavalsvierders ingereden. Het gebeurde in Strepy bracigny in de buurt van Charleroi. Minstens zes mensen zijn om het leven gekomen. Tientallen raakten zwaar gewond. Een bestuurder van de auto is opgepakt, maar er is geen enkele aanwijzing dat het om een aanslag zou gaan. De verslagenheid op straat is groot, vertelt deze verslaggever van de VRT. Ik ben even in een eh, straat verderop gaan kijken. Daar eh, staan de mensen zeer verslagen te kijken naar wat er gebeurd is eh, vanmorgen vroeg. Een beetje verderop staan de andere carnavalisten. Die waren vanmorgen vroeg nog een beetje half aan het feesten, half aan het ja, nadenken over wat er allemaal gebeurd was. Het is eigenlijk een uh, hallucinante situatie. En het is niet zeker natuurlijk of deze carnavalstoet zal doorgaan. Het carnavalsfeest in de Waalse plaats zou vandaag beginnen en drie dagen duren. Volgens de gemeenteraad van Mariupol is gisteren een kunstacademie vernietigd door Russische explosieven. In de school zouden op dat moment zo'n 400 mensen aanwezig zijn geweest. Over het aantal slachtoffers is niet bekend. Ook heeft Rusland weer hypersonische raketten afgevuurd. Een brandstofdepot in het zuiden van Oekraïne zou zijn geraakt. De man van 64, die gisteren waarschijnlijk met opzet werd aangereden, is overleden. De man werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat een vrouw meerdere keren over hem heen zou zijn gereden. En Kanye West mag niet optreden tijdens de uitreiking van de Grammys, de belangrijkste muziekprijzen. En dat heeft te maken met zijn gedrag op social media. Eerder deze week werd hij al 24 uur geschorst van Instagram nadat hij een racistische opmerking had geplaatst over comedian Trevor Noah. Die nam het in zijn show op voor Kim Kardashian, Kanye's ex, omdat Kanye haar blijft lastigvallen op social media. There's also an element of a woman saying to her ex, hey, please leave me alone. You know what I mean? Please leave me alone. De organisatie van de Grammy Awards is bang dat Kanye het podium zou gaan gebruiken om door te gaan met zijn online pesterijen.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 Mijn naam is Jaap Vullekotter en ik ben uw presentator... en ook samensteller van deze aflevering van ZMF Jazz. Voor de luisteraars die nu net hebben ingeschakeld... ook natuurlijk een hartelijk welkom. En eh, vandaag eh, besteed ik veel aandacht aan... een van de iconen uit de jazz, de bassist Ray Brown... Dat hebben we in het eerste uur gedaan en daar gaan we in het tweede uur vrolijk mee door. Vandaar dat ik begon met een nummer van Ray Brown samen met Ralph Moore de tenorsax van de cd Moore Makes Four, de Ray Brown Trio with Ralph Moore. Een opname uit 1990 bij Coast Recorders in San Francisco. Naast Ray Moore op tenor en Ray Brown op bas... hoorden we Gene Harris op piano en Jeff Hamilton op drums. We wisselen af de nummers van eh, Ray Brown met eh, wat andere artiesten. En we gaan nu naar de Count Basie Orchestra luisteren... met eh, een van de grote entertainers, maar ook zeer goede jazzzangers... Tony Bennett. Van de CD Live is een Song uit 1994 draai ik Jeepers Creepers. Dat was natuurlijk de verkeerde wat we net hadden gedraaid. Ik ga naar de andere kant van eh, Virtual DJ. En nu gaan we luisteren naar Jeepers Creepers. you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up, how'd they get so lit up? Gosh, oh, get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on gotta put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? those heaters on. Woe is me. Gotta put my cheaters on. Jeepers, creepers. Where did you get those peepers? Oh, those weepers. How they hypnotize. Where Dat was Tony Bennett, Jeepers Creepers, begeleid door Count Basie en de Orchestra. Terug naar de artiest van de dag, Ray Brown. Ik heb nu de, klaarliggende Ray Brown All-Stars. Eh, zoals u heeft gemerkt ook in het eerste uur... Ray Brown heeft in ontelbaar vele bezettingen gespeeld. En hier eh, luisteren we naar Al Gray op trombone... Gene Harris op piano en Fender Rhodes... John Ron Asheton op gitaar... Ray natuurlijk op bas en Grady Tate op drums. Eh, ook hier weer een Concord-opname. Daar heeft hij heel veel op uitgebracht. Uit mei 1985. Opgenomen in de Classic Sound Studio in New York City. Van deze CD Don't Forget the Blues luisteren we nu naar Night Train. Ja, duidelijk dat deze cd als titel heeft Don't Forget the Blues. Night Train <clears throat> met Al Grey op trombone. Eh, een ander icoon uit de gitaarwereld, eh, de jazzgitaarwereld... is natuurlijk Wes Montgomery, naast mensen als Herb Ellis. <clears throat> Wes Montgomery bracht in 1959 een cd uit, toen nog LP... The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. Ik tikte hem op de kop in een mooie vlakwinkel in Marbella een paar jaar geleden... waar ze nog een uitgebreide jazzcollectie hebben. We luisteren naar Wes Montgomery op gitaar... Melvin Ryan op orgel en Paul Parker op drums. En er wordt gespeeld de classic Whisper Not. En dat waren de klanken van Wes Montgomery. Dan nu weer een opname van Ray Brown. Het is een eh, live opname uit de wereldberoemde Blue Note Jazz Club in New York City. En hier wordt Ray Brown begeleid door wederom Gene Harris op piano... maar dit keer op drums Mickey Roker. Een opname uit 1985 getiteld deze cd The Red Hot Ray Brown Trio. We gaan luisteren naar Have You Met Miss Jones? een andere artiest deze, eh, ter afwisseling, Stan Getz. Stan Getz heet deze eh, LP Stan Getz with guest artist Laurindo Almeida. Eh, Stan heeft veel met uh, Brazilianen gedaan op muzikaal gebied. En we horen hier Stan Getz zelf natuurlijk op de noor, met Laurindo Almeida op gitaar, Georges Duvivier op bas... en Dave Bailey op drums. Do What You Do. dat was Stan Getz met Do What You Do. Met Laurindo Almeida op gitaar. We gaan terug naar Ray Brown. <clears throat> en deze keer heb ik klaarstaan het nummer Sister Sadie waar Ray samenspeelt met Cedar Walton op piano en Elvin Jones op drums. Sister Sadi, Ray Brown. <clears throat> Prachtig nummer. Dan heb ik klaarstaan eh, iemand die we goed kennen vanuit de krocht. Francesca Tandoi met haar trio. Francesca natuurlijk piano en af en toe zang. Frans van der Geest op bas en Frits Landersbergen op drums. Eh, het nummer komt van eh, haar cd Something Blue uit 2018 en is getiteld Too Marvelous for Words. for words like glorious, glamorous, and that'll stand by amorous. You're just too wonderful. I'll never find the words that tell enough, spell enough. I mean, they just don't well enough. us, marvelous for words, like glorious, glamorous, and adult by amorous. You're just too wonderful, I'll never find the words that tell enough, spell enough, I mean, they're just not swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. Ja, dat was het Francesca Tandoor trio. Vaak in de krocht te luisteren. Uh, heb, dan nou, we het toch over de krocht hebben. Eh, een dikke maand, april. Twee keer optredens in de krocht. 3 april, jammer genoeg al uitverkocht. Uh, eh, v. Klaassen, een fantastische zangeres, begeleid door Cor Bakker. En eh, de week daarop nog een keertje, het kan niet op, 10 april, eh, Michael Varenkamp. Michael Varenkamp die een ode brengt aan Louis Armstrong. En in dat concert wordt begeleid door Jean-Louis van Damme op piano... Edwin Corsilius op bas en Erik Koger op slagwerk. Ik eh, verheug me er al op. ik ben er zeker bij. Dat paar fantastische muzici. Goed, dat was de krocht. Eh, terug naar eh, Ray Brown. Eh, er is een cd van hem en die is getiteld Double RB. Ray Bryant meets Ray Brown. Vandaar Double RB plus one. En die plus one is Louis Nash op drums. En Ray Bryant natuurlijk op piano. Een opname uit 1994. We gaan luisteren naar Nickel Whistle. neem ik u nu mee naar Booba's Jazz Restaurant in Florida, eh, in eh, Florida in Fort Lauderdale. En daar speelt eh, op 11 oktober 1980 Art Blakey met zijn Jazz Messengers. De Jazz Messengers in een wat afwijkende bezetting van wat we gewoon zijn. Winter Marsalis op trompet, Billy Pierce op de Noorsax, Bobby Watson op alt... Jimmy Williams piano, Charles Fembro op bas en natuurlijk Art Blakey op drums. Even een gezellig heftig nummer, Blakey's Theme. was dat even wat eh, geweld of niet, maar wel mooi geweld. Eh, ik ben alweer aan mijn één na laatste nummer toe en dat is eh, Ella Fitzgerald at the Opera House. een opname vanuit het gemaakt in het Shrine Auditorium in Los Angeles op 7 oktober 1957. Met een fantastische bezetting en eh, ook Ray Brown, want daar gaat het over vandaag, uh, eh, begeleidde haar. Ray Brown, haar echtgenoot, waarmee ze leerden elkaar kennen in de Dizzy Gillespie Band in 1947. En ze trouwden gelijk, maar jammer genoeg in 1953 was dat huwelijk alweer ten einde. Wel bleven ze gedurende hun hele leven eh, met elkaar spelen in diverse bezettingen. We gaan dan ook nu in een topbezetting. Ella Fitzgerald zang... Roy Eldridge, trompet, J.J. Johnson, trombone, Sonny Stitt, sax, Lester Young, Illinois Jacket, Coleman Hawkins, Stan Getz, Flip Phillips, tenor... En dan de ritmesectie Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown bas en Joe Jones drums. Ik zou zeggen, wat wil je nog meer? Oh lady, be good. just won't somebody please have pity, pity, pity on me. Just a lonesome, just a lonesome, just a lonesome babe in the woods. Oh, lady, be good. Down. do do do do do do ba do do do do do ba do do do do do ba ba ba do do do ba ba ba do do do ba ba ba do do do ba ba ba ba do ba ba ba do ba do do do do do do do do do ba ba do do do do do do do ba ba ba do do ba ba ba do do ba ba do do do ba ba do do ba do do do do do do ba ba do do do do do ba Ella Gerald, fantastisch, in de Shrine Auditorium in Los Angeles. Ja, het is drie minuten voor twaalf. We zijn alweer aan het laatste nummer toe in dit eh, Ray Brown Tribute-programma. Uh, eh, daarom gaan we er ook uit met Ray Brown eh, van zijn cd Bam Bam Bam... waarin die wederom begeleid wordt door Gene Harris en Jeff Hamilton op drums. Dit keer een live opname van een van zijn Japanse tournees... opgenomen in 1988 in de Fujitsu Concord Jazz Festival... in de Canny Rock'n'Roll. Eh, ik hoop dat u genoten heeft van Ray en de andere muziek. Ik hoor u graag weer de volgende maand wanneer ik weer dienst heb. Maar we gaan er nu uit met Ray Brown en zijn trio Days of Wine and Roses.